Brussel is ook minder optimistisch over de economische groei in Nederland. Die stijgt volgend jaar met 0,2 waar eerder nog 0,9 werd verwacht. Nederland doet het daarmee slechter dan het gemiddelde van de andere Europese landen. Eurocommissaris Reen zegt dat de economie op een keerpunt is gekomen. Door bezuinigingen en hervormingen is er volgens hem een basis voor herstel, maar het is te vroeg om de overwinning uit te roepen. De Nederlander die in Egypte vastzit op verdenking van terrorisme weigert nu ook te drinken. Hij was elf dagen geleden al in hongerstaking gegaan. Volgens zijn advocaat is hij de mishandelingen in de gevangenis zat. Ook wil hij dat een rechter zich over zijn zaak buigt. Het protest van de 25-jarige man heeft nog niet geleid tot een oplossing. Hij zegt niet te weten waarom hij is opgepakt. De Nederlander was in Egypte om Arabisch te leren en werd in augustus opgepakt. De advocaat vindt dat Nederland te weinig doet om de man vrij te krijgen. De 19-jarige man die eerder dit jaar dreigde met een schietpartij op scholen in Leiden... had de ophef over zijn berichten totaal niet verwacht. Bij het begin van de rechtszaak tegen hem zei hij dat het gigantisch uit de hand is gelopen. Het dreigement veroorzaakte in april veel opschudding. Alle middelbare scholen in Leiden bleven een dag dicht. De verdachte had gevraagd om behandeling achter gesloten deuren... maar dat verzoek is door de rechtbank afgewezen. De kinderpostzegelactie heeft dit jaar net zoveel opgeleverd als vorig jaar, 11,6 miljoen euro. De postzegels zijn ontworpen en gefotografeerd door Anton Corbijn met als thema Laat kinderen leren.